Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Volgens Oekraïne zijn er in Gerson 32 mensen omgekomen door Russische beschietingen... sinds Rusland zich twee weken geleden terugtrok uit de stad. De bezetting duurde bijna negen maanden. Russische troepen zitten nu aan de oevers van de rivier de Dnieper, zegt Oekraïne. Vanaf daar zouden regelmatig beschietingen plaatsvinden. Alle slachtoffers zijn burgers, meldt een politiechef. Ook zouden Russische militairen ruim 500 oorlogsmisdaden hebben gepleegd in de regio. Meerdere Surinaamse anti-slavernijorganisaties zijn ontevreden over het plan van het kabinet... om volgende maand excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Een van de organisaties vindt dat Nederland te haastig te werk gaat. De kans is volgens hen groot dat de nakomelingen van de mensen die slaaf waren... de excuses niet zullen accepteren. Gisteren werd bekend dat het kabinet op maandag 19 december excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Een Russische man en vrouw die deze week in Zweden werden opgepakt voor spionage... werkte waarschijnlijk voor de Russische geheime dienst GRU. Dat blijkt uit onderzoek van het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat. De twee werden afgelopen dinsdag gearresteerd in hun villa in Stockholm. Ze zouden sinds 2013 spionnen zijn geweest in de VS en sinds 2014 in Zweden. De man zit nog vast, de vrouw is voorlopig vrijgelaten. Op het WK voetbal in Qatar heeft Argentinië, Argentinië zijn tweede wedstrijd wel gewonnen. Na de verrassende nederlaag tegen Saoedi-Arabië werd het nu 2-0 tegen Mexico. In dezelfde pool won Polen vandaag ook met 2-0 van Saoedi-Arabië. Alle vier de landen in de groep hebben nu nog kans om door te gaan naar de achtste finales. Eerder op de dag plaatste Frankrijk zich als eerste land voor die achtste finales.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 Deep inside, think that you know. journey into sound, into sound. since I'm moving on the block. You keep on looking, your eyes are always on lock. But why you so scared? I ain't gonna bite. If you don't get your piece, someone will take your slice.